Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden geen treinen in het noorden van ons land. Er wordt namelijk gestaakt. NS-personeel vindt dat de werkdruk omlaag moet en het salaris juist omhoog. En dus leggen ze het werk vandaag neer. De NS riep mensen in het noorden daarom op om vandaag niet de treinen te nemen. En het lijkt erop dat daar in Zwolle naar is geluisterd. Dat zegt verslaggever Simone Tukker. Ik ben wel wat mensen tegengekomen, maar dat zijn eigenlijk allemaal reizigers... die eh, in een trein stappen van zo'n regionale vervoerder die dus wel rijden. Maar alle NS-treinen hier, eh, die staan stil deze ochtend. En voor een druk eh, knooppunt, wat Zwolle toch normaal gesproken is... is het hier echt eh, uitgestorven deze ochtend. Vandaag dus geen treinen in het noorden. De rest van deze week en volgende week wordt in andere delen van Nederland ook gestaakt. Een bekende Belgische misdadiger kan vanaf vrijdag gaan en staan waar ze wil. Michelle Martin. Zij is de ex-vrouw en handlanger van Marc Dutroux... die in de jaren 90 zes meisjes ontvoerde... en vier van hen verkrachtte en vermoorde. Michelle Martin kreeg een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd... omdat ze medeplichtig was. Ze was al vervroegd vrijgelaten... maar alle voorwaarden waar ze zich aan moest houden... vervallen vanaf komende vrijdag ook. En dit is nu precies een half jaar geleden. Принято решение о проведении специальной военной операции. Oh, I tell you what, I just heard a big bang. There are big explosions taking place in Kiev right now. Met een toespraak kondigde de Russische president Poetin het begin van de oorlog aan en viel vervolgens Oekraïne binnen. We zijn inmiddels een half jaar verder en nog steeds wordt er gevochten. Vandaag is niet alleen om die reden een bijzondere datum. Het is ook de dag waarop Oekraïne haar onafhankelijkheid viert. En dat zal geen feestje worden dit keer. President Zelensky heeft gewaarschuwd voor extra aanvallen van de Russen. Het weer nog. Vanochtend is er nog wat mist. Daarna wordt het opnieuw een zonnige zomerdag. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken. Het wordt 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies. En van Amsterdam naar Den Haag doe je er vijf minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen.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 love it. my head now. They tell me that I'm crazy, lost my mind. It doesn't really matter what they call me. Cause people call me crazy all the time. They make me, crazy. his mind. Sometimes I think that he's just out to get me.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 De BBC zegt dat verschillende mensen in paniek raakten. Door een staking van NS-personeel vanwege een loonconflict... rijden er vandaag nauwelijks treinen in de noordelijke provincies. De staking duurt tot 4 uur morgenochtend. Treinen van regionale vervoerders die rijden wel. En de ex-vrouw en handlanger van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux... is vanaf vrijdag niet meer aan voorwaarden verbonden. Michel Martin kwam tien jaar geleden vrij... maar moest zich nog regelmatig melden bij justitie. En daar komt dus nu een eind aan.